Het zijn Kamervoorzitter Flao van de Waalse Socialisten en Senaatsvoorzitter Pieters van de Nieuw-Vlaamse Alliantie. De, bemiddelaars gaan proberen de onderhandelingen vlot te trekken. Die werden gestaakt nadat de onderhandelende partijen het niet eens konden worden over een ultiem voorstel van preformateur Di Rupo. Bij Venlo is een man die op de snelweg liep om het leven gekomen. Hij werd rond 9 uur op de A67 geschept door een automobilist. Die reed volgens de politie van schrik door maar meldde zich later alsnog bij de politie. Het slachtoffer werd na de eerste aanrijding ook nog aangereden door een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur stopte en waarschuwde de hulpdiensten, maar de man was toen al overleden. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend en waarom de man op de snelweg liep is ook onduidelijk. De Israëlische luchtmacht heeft verscheidene doelen in de Gazastrook bestookt. Doelwit waren onder meer smokkeltunnels bij de grens met Egypte. Twee mensen zouden licht gewond zijn geraakt. Enkele uren voor de aanval schoten Palestijnse militanten een raket af op Israël. Daarbij vielen geen slachtoffers. Het geweld komt enkele dagen nadat premier Netanyahu en de Palestijnse president Abbas in Washington de aftrap hadden gegeven voor een nieuwe ronde van vredesbesprekingen. De politie van El Salvador heeft in een oude ton die lag begraven op een boerderij miljoenen dollars gevonden. De ton werd donderdag al ontdekt. Na drie dagen tellen van biljetten van 20, 50 en 100 dollar stond de teller op 9 miljoen dollar. Gisteren werd nog een tweede ton uitgegraven en ook die is volgestopt met dollarbriefjes. De politie van El Salvador vermoedt dat het om drugsgeld gaat.